Renate Kok met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden probeert vandaag opnieuw president Trump af te zetten... vanwege het opruien van aanhangers die het kapitool bestormden. De democratische voorzitter Pelosi zegt dat het huis vicepresident Pence gaat verzoeken... om Trump ongeschikt te verklaren voor het ambt. Daarna zal de afzettingsprocedure in werking worden gesteld. Zo moet voorkomen worden dat Trump zich in 2024 opnieuw verkiesbaar kan stellen. Haagse bronnen melden na het beraad van gistermiddag op het Katshuis... dat de lockdown in Nederland na 19 januari wordt verlengd met drie weken. Het kabinet wil wel nog bekijken of de verlenging van de lockdown... voor de basisscholen korter kan duren dan die drie weken. In het overleg zou ook zijn besloten dat het financiële steunpakket... wordt uitgebreid voor bepaalde sectoren. Morgenavond is er weer een persconferentie van het kabinet. In Spanje wordt met man en macht gewerkt om wegen zo snel mogelijk sneeuwvrij te maken... omdat het de komende dagen waarschijnlijk flink gaat vriezen. Speciale vrachtwagenconvooien zijn onderweg om vandaag 300.000 coronavaccins te distribueren... zodat de vaccinatiecampagne niet in gevaar komt. De vrachtwagens nemen ook voedselvoorraden mee. Het vliegtuig dat zaterdag bij Indonesië neerstortte... is vermoedelijk niet in de lucht geëxplodeerd. Dat concluderen onderzoekers naar de fonds van brokstukken. Die liggen verspreid over een niet al te groot gebied... wat erop zou duiden dat het vliegtuig pas bij het raken van het wateroppervlak is gescheurd. In het toestel zaten 62 mensen die vermoedelijk allemaal bij de crash zijn omgekomen. In Rotterdam-Zuid zijn afgelopen nacht zeven woningen beschadigd geraakt door een ontploffing. De politie spreekt van een krachtige explosie op de Kronenburg... en meldt dat er na schade aan ramen ook auto's beschadigd zijn. Er vielen geen gewonden. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het weer, het is grotendeels bewolkt en tot de avond meest droog.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 Said you'd never leave me. I put up a wall, stumble and fall, but honestly, I want you to need me. I know I ain't hopeless, I ain't hopeless, I'm just lost sometimes. You want your freedom. Well, who am I to keep Have you any dreams you like to sell?